Op plekken waar niet veel mensen wonen is het vaak niet winstgevend om openbaar vervoer te regelen, zegt politiek verslaggever Jorn Kompeer. Dat ging in Zeeland twee jaar geleden zelfs zo mis dat geen enkel bedrijf het busvervoer meer wilde gaan verzorgen. Nou, en deze Kamerleden zeggen zeggen nu, ja, als de markt faalt, zo noemen ze dat dan... laten we die provincies dan een soort stok achter de deur geven... een extra mogelijkheid geven, namelijk dat ze na die aanbesteding... als die mislukt, kunnen kiezen om een vervoersbedrijf op te richten. Een eigen vervoersbedrijf om dus zelf het busvervoer te gaan regelen. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Kamer voor het plan is. De politie is opnieuw onderzoek aan het doen op de plek waar Lisa uit Apkoude werd vermoord. Agenten vliegen met een drone boven het gebied in Duivendrecht. En ook wordt er waarschijnlijk weer gezocht in het water. Waar de politie naar op zoek is, weten we niet. Eerder vonden ze wel een mes in de buurt van de asielopvang waar de verdachte werd opgepakt. Het is nog niet duidelijk of dat mes iets met de moord op Lisa te maken heeft. De grootste ijsberg ter wereld is binnen een paar weken verdwenen, zeggen wetenschappers. De ijsberg brak 40 jaar geleden af van Antarctica en was toen iets groter dan de provincie Zuid-Holland. Door het opwarmende zeewater is er nu nog ongeveer de helft van over, maar over een paar weken is hij dus helemaal gesmolten. En een opmerkelijk feest in Amerika. In het plaatsje Lansing in Michigan knallen regelmatig vrachtwagens tegen een lage spoorbrug. Die heeft een reputatie opgebouwd. Big Penny, zo heet de brug, heeft waarschuwingslampen en borden, maar niets te werken. Deze week werd voor de honderdste keer een vrachtwagen onthoofd. Inwoners van de plaatsje maakten er een feest van, ziet deze verslaggever. We have Big Penny stickers and even a 3D printed version of the bridge, the 100 Trucks Munched Edition. There's going to be Big Penny trivia, food, drinks. There's also a local artist here who's painting Big Penny. That will be auctioned off later. De brug is berucht. Vorig jaar plakten kunstenaars er al grote ogen en scherpe tanden op om te benadrukken dat Big Penny vrachtwagens ze dus opvreet. Het weer. Een mix van zon en wolken bij 22 graden. Later vanmiddag en vanavond kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Morgen overwegend zonnig bij maximaal 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen en Muidenberg 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.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 I'm gonna be naked and oh, you're, you're wasted. wasted. You, you, you, you deserve. Listen I'm in love. this i enough. That's how, how, how can that? saying some shit. You say I'm playing, I'm never laying the deal.